Kent gij dat volk vol heldenmoed en toch zo lang geknecht? Het heeft geofferd goed en bloed voor vrijheid en voor recht. Komt burgers, laat de vlaggen wapperen, ons lijden dat vrije volk zijn wij. Dat vrije volk, dat vrije volk, dat vrije, vrije volk zijn wij. Kent gij dat volk vol helden Het heeft geofferd goed en bloed voor vrijheid en voor recht. Komt burgers, laat de vlaggen wapperen, ons lijden is voorbij. Roemt in de zegen onze dapperen dat vrije volk zijn wij. Dat vrije volk, dat vrije volk, dat vrije, vrije volk zijn wij.